Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Turkije gaat niet akkoord met de uitbreiding van het Europees noodfonds om een eind te maken aan de financiële crisis. Een van de vier regeringspartijen onthield zich van stemming. En die uitkomst betekent de val van het kabinet van premier Radicova. Er komt deze week een tweede stemronde over het Europese noodfonds. En de oppositiepartijen in Slowakije hebben al aangekondigd dat ze dan wel voor zullen stemmen. Amsterdam is als vestigingsplaats voor bedrijven populairder geworden. Op een jaarlijkse ranglijst van een internationale vastgoedadviseur is Amsterdam gestegen van de zesde naar de vierde plaats. Brussel en Barcelona werden minder aantrekkelijk voor ondernemers. Door onder meer wervingscampagnes heeft Amsterdam meer bekendheid gekregen als zakenstad. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst sinds de WK-finale van vorig jaar een wedstrijd verloren. In de laatste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap werd het in en tegen Zweden 3-2. Voor Nederland scoorden Huntelaar en Kuit. Door de overwinning kwalificeerde Zweden zich voor het toernooi in Polen en Oekraïne, waarvoor Oranje al was geplaatst. Op de laatste speeldag wisten ook Frankrijk, Denemarken en Griekenland zich te plaatsen voor het EK, net als het Rusland van Dick Advocaat. En Guus Hiddink neemt met Turkije deel aan de play-offs. Het Nederlands honkbalteam is de tweede ronde van het wereldkampioenschap in Panama goed begonnen met een overwinning op Zuid-Korea. Tegen de Olympisch kampioen werd het 5-1 voor de ploeg van bondscoach Farley. Het is op dit WK al de zevende overwinning voor de Nederlandse honkballers. Oranje maakt daardoor nog steeds kans op de wereldtitel, maar in deze tweede rondepoel wacht onder meer nog het ongeslagen Cuba. Het weer, vannacht regenachtig, maar in het noordoosten droog en wat opklaringen.